en er circuleert een lijst waarop allerlei mogelijke ingrepen staan, waar het kabinet kan kiezen. De Telegraaf meldt dat de ambtenaren onder meer als mogelijkheden noemen beperking van de hypotheekrenteaftrek, het verhogen van het eigen risico in de zorg en het instellen van een spitsheffing. De oppositie vindt dat de hele lijst van mogelijke bezuinigingen openbaar moet worden. De PVV komt terug van het plan dat rechters moeten worden ontslagen als ze te laag straffen. Partijleider Wilders kwam vorig jaar met dat voorstel. Maar PVV-Kamerlid Helder noemde dat vandaag in de Tweede Kamer een fout standpunt. De regering ontslaat geen rechters die niet streng genoeg straffen, zei Helder. Dat kan juridisch gewoon niet. De PVV zegt altijd niet aan de democratische rechtsstaat te willen tornen. Dan moet je dat ook niet op deze manier doen, voegde ze eraan toe. De partij wil wel af van de bepaling dat rechters voor het leven worden benoemd. Een vrouw uit Tilburg die de vriend van haar moeder wilde laten vermoorden heeft een jaar celstraf gekregen. Ook legde de rechter haar een werkstraf van 240 uur op. De vrouw van 20 betaalde een man 500 euro om de moord te plegen. Nadat het geld was overgemaakt stapte die man naar de politie. De vrouw is zwak begaafd en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De KNVB heeft voor komend weekend alle amateur voetbalwedstrijden afgelast. De voetbalbond verwacht dat het te koud zal zijn om te kunnen spelen. Dat betekent dat er op zaterdag 4 en zondag 5 februari geen veldvoetbal bij de amateurs wordt gespeeld. Ook niet in de topklasse. De wedstrijden in de eredivisie en de Jupiler League gaan voorlopig wel door. Het weer zonnig, temperatuur min 2 graden in het noordwesten en min 4 in het oosten. Maar door de stevige noordoostenwind voelt het erg koud aan. Komende nacht in het binnenland mogelijk strenge vorst. Morgen opnieuw veel zon, maar in het noorden soms wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen Nieuwegein en Lexmond een file van 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de N201 uit Hoorn richting Hilversum staat tussen Vinkenveen en de aansluiting met de A2 2 kilometer.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 En één nog stommer dan de ander. maar <laughs> er maar eentje, die heeft in al die jaren voldoende gehaald. Dat is de derde was dat. Een zes min voor lichamelijke oefeningen. Op <laughs> oom Frits wist niet wat hij zag, hè? Ik belde direct de gymnastiekleraar op om te vragen of er een vergissing in het spel was. En eh, dat was ook zo. nu uh, was dat een hele strenge man, veel strenger dan uw vader. Hij had een ijzeren staaf, had hij, met koperen weerhaakjes. Dan ging dat erop los. Het was nu stil in de zaal. Dat zijn de oude tijden natuurlijk. De zomervakantie was net voldoende om van de ergste verwondingen... <laughs> ja, het, Soms bleven die jongens tot kerstmis kreupel, weet je wel. <laughs> Er is wel voorgekomen dat ze tot Pasen bleven henken. U ziet dat het u nog zo slecht niet gaat. Toch een oom Willem. die, had zulke stomme kinderen... <laughs> dat hij het zelf in de gaten had. <laughs> die werkte altijd met gewone een zweep, zo'n grote circuszweep. Ook kasteel bij Hillegom. En dan stond hij s ochtends op de binnenplaats al te oefenen. Om de klap erin te krijgen. Ja. Zeg, mag ik u vragen, uw vader is natuurlijk ook op school geweest. Eh, zegt uw vader dat hij zelf zo'n goede rapporten had? Nou, daar zegt hij nooit wat over. Nee, laat dat wel schemeren, hè. Dan moet u eens naar het hoofd van de school gaan waar hij leerling is geweest of naar de rector van het lyceum waar hij gewerkt heeft. En dan moet u dus de oude rapporten van uw vader opvragen. En als eh, hij dan iets te zeggen heeft, dan zegt uw vader, ik heb in een kast nog een oud rapport van u gevonden. Hebt u nergens meer last van? Mijn zoon is onderwijzer. Ja, hij is afgelopen. Leuk hè. Godfried Bomans weer, want die laten we niet vallen dames en heren tijdens dit eh, leuke programma. Ehm, kopstukken, eh, nee problemen verdwijnen waar de kopstukken, kopstukken verschijnen. Dat was het programma waar hij altijd in zat. Uh, Bomans op zijn best, dat, zo heet de plaat. Of nee, dat is niet waar. Bomans met een glimlach heet hij. Bomans met een glimlach en het zijn allemaal fragmenten uit kopstukken. We hebben er nog... Ehm, 50, 4 te gaan. Dus dan bent u er vanaf. Nog vier hebben we er. En dan gaan we weer wat anders verzinnen. En dan gaan we weer wat anders verzinnen. Maar we gaan ze wel alle vier draaien. En dat is het leuke. We gaan terug naar No Nukes. En in dit geval naar James Taylor samen met uh, Carly Simon. En volgens mij is het een oud liedje van eh, Les Paul en Mary Ford dit. Als ik het goed heb. Denk het haast wel. Het nummer dat heet Mockingbird. Hier zijn ze. James Taylor, and Carly Simon. Ines en Charlie Fox waren degene die het nummer eh, voor het eerst opnamen. Niet Les Paul en maar misschien hebben die het ook wel gedaan hoor, weet ik niet. Maar in ieder geval, het was oorspronkelijk van Ines en Charlie Fox, dit Mockingbird. Nu uitgevoerd oh, door James Taylor en Carly Simon. Wat toen zelfs eh, een echtpaar was. Maar dat is niet meer zo geloof ik. Ik geloof niet dat ze nog bij elkaar zijn. Ook die zijn alweer gescheiden. Ja, ja. Ehm, we gaan door. maar. Crosby, Stills, Nash. En Crosby, Stills en Nash moet ik zeggen. Want Young zit er helemaal niet bij. In dit geval. Crosby, Stills en Nash. We gaan er twee stukken van draaien. Achter elkaar. Vind ik wel leuk. Ehm, en dat, eh, die stukken dat zijn achterin volgens Long Time Gone. Zeg ik het goed? Ja, hè? Ja, ja. Long Time Gone en Teach Your Children. Twee stukjes dus van Crosby, Stills, Nash eh, Crosby, Stills en Nash. Ik wil steeds de jongere achter Dan maar die eerder, die zit er helemaal niet bij. Crosby, Stills en Nash. Dus David Crosby, Stephen Stills en Graham Nash. Hier zijn ze. Long time ago. Stills en Nash live tijdens het No Nukes Festival in Madison Square Gardens 1979. En we draaiden twee nummers eh, van ze achter elkaar, omdat het zo lekker doorliep. En eh, dat eerste nummer, dat Long Time Gone, dat heeft dan weer associaties met wat we vorige week deden. Want in de film eh, van Woodstock dus, wordt dit nummer ook gebruikt. ze spelen het niet live op tijd het festival, maar in de film wordt het nummer weer wel gebruikt als... Volgens mij na afloop, of volgens mij begint de film ermee. Dat zou ook nog kunnen, weet ik niet meer eerlijk gezegd. Maar in ieder geval daar zit het nummer wel in. Long Time Gone en daarna natuurlijk eh, de grote hit uit die periode van eh, de heren. Uh, geschreven door Graham Nash en het nummer dat heet Teach Your Children. We gaan vrolijk verder dames en heren, want we hebben nog veel meer leuks voor u. Ehm, we gaan nu door met James Taylor. James Taylor ooit ontdekt door de Beatles. Ja, ja. Zijn eerste platen kwamen uit op het op het Apple-label. Daarna is hij eh, voor zichzelf gaan en zijn grootste doorbraak kwam natuurlijk toen hij een nummer van Carole King ging opnemen. Eh, You've Got a Friend. Dat was zijn grote doorbraak. Voor nu horen we hem met een heel aardig liedje. Captain Jim's Drunken Dream. Jezus, dat eh, moet je ook even... hè? Captain Jim's Moet je wel nuchter zijn als je wil uitspreken. Ja, Captain Jim's, Captain Jim's Drunken Dream. Captain Jim's Drunken Dream. Captain Jim's... you country fools in your one horse town, you can laugh at me. It's as plain as rain that you've never been down to the southern sea. To see me now is like watching a fish swimming on dry land. Man, I only wish you could see me down in the island. Vista, that's my home What a fool I was to leave The only happiness I've ever known When you see me coming, you wink your eye and call me Captain Jim. And when I don't do nothing but to walk on by You say, baby, get a load of him All I need is the sea and the sky And I know where I stand Instead of you hick straight out of the sticks Calling me half a man You'd never understand it seems up here I'm just a whiskey bum, but down there I'm the king. And it sounds just like the angels up in heaven when they sing, Welcome home. Oh, no. It's such a sight to see and not some sad Salvation army sister Singing, dear, oh my God, to thee Now I know that your Yankee whiskey It has taken away my mind And I know that rum is the only drink Suitable to mankind and I know that this tree I'm under Well, it's shaped entirely wrong I need to see a gentle palm tree And I won't wait too long I can feel it coming on strong The first cold wind of winter Is flapping in my clothes It's showing me the way with the direction that it blows. Said, welcome home. You're such a sight to see. And not some sad old Salvation Army sister Singing nearer my God to thee such a sight to see And not some sad Salvation Army sister Singing, dear, oh my God, to thee Captain Jim's Drunken Dream. Lekker knap goed. Dat gaat het één keer goed. ja, <laughs> je hebt ondertussen al een borrel op. Hè? Je hebt een borrel op, daardoor gaat het nu goed. Nee, ik, eh, nee, ik heb nog geen borrel op. Oh. Ik heb zin in erwtensoep, dat wel. Maar ehm, we gaan verder ehm, door met... Um, <laughs> we gaan lekker door. Met uh, Ry Cooder. Zo'n man die eigenlijk ook een beetje meer bekend is geworden... dat hij veel op platen van, eh, van anderen meespeelde. En zelf één fantastische grote hit heeft gehad. Nou, misschien wel meer. Maar eh, in ieder geval met He'll Have To Go. Een beetje die met uh, Flaco Jiménez en zo. Maar nu doet hij een oud rock'n'roll liedje uh, eh, Raikoeder dus op No Nukes en een nummer dat heet Little Sister. the one Oud werkje van eh, Elvis Presley onder andere. Maar nu in de eh, zeer aparte, leuke uitvoering van Ry Cooder. Little Sister. En we gaan door naar een band die ook eh, je niet zo erg bekend is in Nederland, denk ik. Ze hebben... Ik ken ze eigenlijk van een nummer dat ooit stond op een LP. Die heette Rockbuster. Die hebben we ook wel eens in de uitzending gehad. En ehm, een, beetje, een beetje country rock-achtige band. Maar ze staan hier ook op dit festival. Uh, ze heette Poco en het nummer dat heet, en nou ben ik het weer vergeten, moet ik weer kijken. Oh ja, Heart of the Night. Heart of the Night. Het hart van de nacht. Hier zijn ze. Poco. Dat was de Amerikaanse band Poco. En we gaan eh, lekker door jongens. We kunnen lekker veel muziek draaien vandaag. Daar heb ik wel zin in. Vind ik gewoon leuk. Lekker. We, gaan, we kunnen zo wat die hele LP <laughs> draaien. we hebben bijna al, nou nog niet alles, maar we schieten lekker op. Het volgende nummer is van Bonnie Rate. Wat deed Bonnie? Nou, Bonnie Rate. Um, eh, flauwe grap weer. Bonnie Raid en ehm, Angel from Montgomery. En dat nummer dat werd geschreven door John Prime. Ja, die schreef het. Dus we gaan er naar luisteren. Bonnie Raitt. I am an old woman Named after my mother burn So what? blijft een eh, schitterende zangeres die Bonnie Raitt. Een hele aparte stem en ook een, eh, een hele aparte stijl van, eh, van zingen. In ieder geval zong ze een nummer van John Prime, Lady of Montgomery, of Angel of Montgomery. maar ze schrijft ook fantastische eigen werkjes. Maar oké, we gaan door met een nummer van Graham Nash. weer uit hetzelfde festival. Er zijn echt het, de, de, combinaties die er tot stand zijn gekomen. Die zijn vaak zo verschrikkelijk leuk. Maar nu krijgen we Graham Nash met een nummer van hemzelf. En dat heet Cathedral Jazz. Yes. of the lords, fighting dragons and crossing swords, with the people against the hordes who came to conquer. Seven o'clock in the morning, here it comes, a taste of warning, and I'm so amazed I'm here today, seeing things so clear this way In the car and on my way to Stonehenge leis Ik dacht 72, 73 zo'n beetje. Dat het daar op stond. Ook die LP waar onder andere ook Chicago op stond. Ehm, we gaan door. Vrolijk, lekker, gezellig. Terwijl ik hier allerlei rare foto's voorbij zie. Eh. Ja, van de allereerste raadje plaatje in eh, oh. Aha. café in de Haltestraat. Ja, ja. Café 5. Ja, die. Oké. Daar zijn we overigens trouwens, dames en heren, dat kunnen we vast vertellen. Dan zijn we 28 maart weer live te zien bij uh, dat café. Want dat is ons tweejarig bestaan. Hè? Wist je dat al? Ja. ja. 28 maart zijn we daar weer in, uh, in het wild te zien. Bij uh, dat café in de Haltestraat 4, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 44. 44. Oké. <laughs> Is dat het huisnummer? <laughs> nee, 32. Ah, dat is 32. Oké. Nou, in ieder geval zijn we daar weer te zien. We gaan weer verder met twee nummers achter elkaar van No Nukes, dames en heren. De een is maar een heel kort eh, nummertje van een eh, Close Harmony of een, ja, een a cappella groep. Die heet Sweet Honey in the Rocks. een rock, nooit van gehoord trouwens. Eh, ja, natuurlijk wel. Want ik heb die LP al een hele tijd. Dus maar ik kan me niet meer... Het is een tijd geleden dat ik hem gedraaid heb. Dus eh, ik kan me niet meer precies herinneren. In ieder geval, we gaan van Sweet Honey in the Rocks draaien. A Woman. En daarna gaan we gelijk door met All, We Almost Lost Detroit. Van Jill Scott Heron. Geniet, luister en huiver. Daar to that bar and lift that veil. Don't you know, world, I can work like hell and ain't I a woman? Ha, ha, ha, I got love for you. you out on the highway Like a creature from another time It inspires the baby's questions Say, what's that? They ask their mothers as they ride Yeah, but no one stopped to think about the babies Oh was just how they would survive. And we almost lost Detroit this time. And how would we ever get over losing our mind? and just 30 miles from Detroit. They built a giant power station. And it ticks each night as the city sleeps. Or maybe seconds from annihilation. Yeah, but no one stopped to think about the people well, just how they would survive. And we were almost lost Detroit this time. And how would we ever get over, over losing our mind? Monroe County had. But sure enough, disaster's on his mind. And what would Karen Silkwood say to you? I mean, if she was still alive, well, that when it comes to people say John Scott Heron was dat met Almost Lost Detroit. Maar we zitten een beetje in tijdnood, want we komen wat krap uit. En ik wil u graag toch het, eh, graag toch het laatste nummer even lekker laten horen. Want dat is een heerlijk swingend nummer van eh, de Doobie Brothers samen met James Taylor. En dat swingt de pan uit. En dat willen we u niet onthouden als besluit van deze uitzending. Bedankt weer Maurice voor de techniek. Ja, jij bedankt weer voor de mooie platen. Ja, volgende week dus de concert voor Bangladesh in de vinyljaren.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 Een